Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het bezuinigingsakkoord is gisteravond. Voor middernacht was het debat klaar. De meerderheid steunt het pakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het na twee dagen intensief onderhandelen eens waren geworden. PvdA, SP en PVV hadden scherpe kritiek. Vandaag stuurt minister De Jager de bezuinigingsplannen naar de Europese Commissie. Oud-minister Klink voelt niets voor het leiderschap van het CDA. In Nieuwsuur noemde Klink minister De Jager een uitstekende kandidaat. Als De Jager het niet wordt, moet er een nieuwe generatie komen om de partij te leiden, vindt Klink. De Jager heeft gisteren opnieuw gezegd dat hij geen CDA-leider wil worden. De meeste C1000 supermarkten krijgen de naam Jumbo. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de C1000 winkels hun eigen naam zouden houden. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 c winkels omgebouwd tot Jumbo. Verder worden 136 winkels verkocht. In Valkenburg in Zuid-Holland is vannacht een loods met auto's uitgebrand. Niemand raakte gewond. Voor de zekerheid werden zo'n 15 woonarken in de buurt ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een bedrijfspand in de buurt. Over de oorzaak van de brand in Valkenburg is nog niets bekend. Prins Willem-Alexander viert vandaag zijn 45ste verjaardag. Hij doet dat in huiselijke kring samen met prinses Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Maandag is Willem-Alexander met zijn vrouw bij de viering van Koninginnedag in Renen en Venendaal. Het Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung heeft in het eerste kwartaal een recordwinst van 4,4 miljard dollar geboekt. Een jaar geleden was de kwartaalwinst op ongeveer 2,8 miljard.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 And you know what your bitch become when her weepin'. I just wanna sip that punch with your peeps And sit in that lunch if you're treatin'. Kick it with your bitch who come from Parisian She know where to get mine from in the season Now she wanna lick my plum in the evening And flip that tongue, tongue to deepen rapper, don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one dude's Cock a lickin' in the water by the blue you Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? i am a to ruin you, cunt. I'ma ruin won't get a metro, you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too pop. You playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh?